Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het is niet bekend hoe het gesprek tussen NSC-leider Omtzigt en oud-informateur Plasterk is verlopen. Het overleg tussen de twee was bedoeld om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Omtzigt en zijn partij hebben op verschillende vlakken twijfels over Plasterk als minister-president. De twee hadden tijdens Plasterks periode als informateur verschillende aanvaringen. Na het gesprek was Plasterk niet beschikbaar voor commentaar en ook bij NSC kwam geen reactie. De politie heeft pro-Palestijnse betogers weggedreven bij de Stoperij in Amsterdam. Ruim 100 demonstranten waren het gebouw binnengevallen. Ze hielden een sit-in aan de stadhuiskant en schreeuwden onder meer dat burgemeester Halsema moet opstappen. Na een klein uur moesten ze het gebouw uit. Een groep demonstranten probeerde daarna opnieuw binnen te komen... maar werd met wapenstokken door de politie tegengehouden. Ook stonden op het plein bij de stopera busjes van de ME. Zeker één betoger is opgepakt. De top van het CDA was bereid het kabinet Rutte 4 te laten vallen over de stikstofdoelen. Dat heeft staatssecretaris Heijnen gezegd in Met het oog op morgen. In 2022 zei toenmalig CDA-leider Hoekstra dat de coalitieafspraak om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren niet heilig was. Dat leidde tot grote politieke beroering, onder meer bij de VVD en D66. Heijnen zegt dat het CDA accepteerde dat de uitspraken van Hoekstra konden leiden tot de val van het kabinet. Rode JC voetbalt ook volgend seizoen in de eerste divisie. De club uit Kerkrade verloor vanavond in de nacompetitie met 5-0 van NAC Breda... en kan promotie naar de eredivisie vergeten. Twee weken geleden vierde Rode JC nog feest... omdat de stadionspeaker dacht dat FC Groningen toen had verloren... en de ploeg daardoor zeker was van promotie. NAC Breda gaat dus door in de play-offs... en speelt volgende week tegen de winnaar van de wedstrijd morgen... tussen FC Dordrecht en FC Emmen.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 words in heavy doses.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 一样。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 kiss you